uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De man die gisteren in de Canadese stad Vancouver met een auto inreed op bezoekers van een straatfestival... was een bekende van de politie. motief is nog niet duidelijk, maar volgens de politie was er geen sprake van terrorisme. Bij de aanslag in Vancouver vielen negen doden en zeker twintig gewonden. De verdachte werd overmeesterd door omstanders en overgedragen aan de politie. Groenland gaat de banden met Denemarken aanhalen. President Trump wil Groenland, dat deel uitmaakt van Denemarken, graag inlijven. Op een persconferentie zei de Groenlandse premier Nielsen dat Groenland klaar is voor een sterk strategisch partnerschap met de VS, maar dan wel op basis van wederzijds respect en dat Groenland voor niemand te koop is. Een grote brand in een verhuisbedrijf in Apeldoorn veroorzaakt veel rookoverlast voor omwonenden. De hulpdiensten hebben een NL-alert afgegeven. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Inmiddels is de brand onder controle en wordt nog wel nageblust. In de Eredivisie heeft koploper Ajax opnieuw puntenverlies geleden. De Amsterdammers kwamen thuis tegen Sparta niet verder dan 1-1. In de extra tijd kwam Sparta op voorsprong. Vlak daarna viel de gelijkmaker. Fortuna won thuis met 1-0 van Willem II. Heerenveen won thuis met 1-0 van NEC. Almere City tegen Go Ahead is nog bezig. Tadej Pogacar heeft voor de derde keer de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De Sloveen reed 35 kilometer alleen op kop. Het weer vanavond blijft het nog lang zonnig. Als de zon onder is, daalt de temperatuur snel. Vannacht liggen de minima tussen de 2 en 7 graden. Er kan ook vorst aan de grond voorkomen.